Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer leerlingen uit arme gezinnen krijgen een gratis ontbijt op school. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor 300.000 leerlingen op basis- en middelbare scholen. De proef begon een half jaar geleden en is een succes. De organisatie achter het project is blij, zeiden ze al eerder. Er is meer rust, meer ontspanning, eh, meer energie meer plezier. En je ziet zelfs dat smaken eh, zich aan het ontwikkelen zijn. En dat ze nieuwe smaken uitproberen. Eh, dus eh, eten gemiddeld ook gezonder. zeggen de scholen. Zij kunnen trouwens zelf bepalen of ze leerlingen een ontbijt of lunch geven... of een bon waarmee ze zelf boodschappen kunnen doen. De Oekraïense president Zelensky heeft weer een uitnodiging de deur uit gedaan. Hij hoopt dat zijn Chinese collega Xi Jinping binnenkort langskomt. De president van China was vorige week een paar dagen in Moskou voor een bezoekje aan Poetin. Het was al bekend dat Xi ook met Zelensky wil praten, maar dan online. En het was afgelopen jaar een stuk gezelliger op Schiphol dan de jaren daarvoor. Op het vliegveld nam het aantal agressieve passagiers sterk af... Volgens de inspectie komt dit doordat mondkapjes niet meer verplicht zijn. Sommige mensen waren zo kwaad over die coronaregel... dat ze personeel of andere reizigers aanvielen. Een hoop netjes gekamde haren en gestreken kleren vandaag op provinciehuizen. Daar worden de nieuw gekozen statenleden geïnstalleerd... na de verkiezingen twee weken geleden... Er zitten veel BBB'ers bij. Die partij werd in heel het land het grootst. In Overijssel kregen ze een warm welkom. We gaan ze helpen om eh, kennis op te bouwen over de dossiers... maar ook over hoe speel je het politieke spel. We gaan ze helpen natuurlijk om ook die verbinding... het werd veel gezegd door veel eh, statenleden, ook in hun filmpjes... ga verbinding zoeken, ga naar buiten. los van dossierkennis probeer die verbinding ook met elkaar... hier in die staten, maar vooral ook naar buiten. Eind mei kiezen de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. En het weer nog. De dag begint prima. Het is bijna overal droog en op sommige plekken is er ook een zonnetje. Vanmiddag dan is het wel bewolkt, en gaat het ook regenen. Het is wel zacht, max 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Pushing down the bringing out your self. fun pushing down the better view instead of bringing the out to walk the world vibration. you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. Cause I've seen her before Smell of perfume as she walks through the door cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stuk is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn. Ook al is het niet te vreten is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik ik zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was